Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Libanese premier Salam heeft fel uitgehaald naar Israël... vanwege de luchtaanval op een buitenwijk van Beirut. Israël zegt dat een ondergrondse dronefabriek van Hezbollah het doelwit was... maar Salam beschouwt het als een aanval op zijn land. En de premier benadrukt daarbij dat de Israëlische aanval plaatsvindt... aan de vooravond van het offerfeest... Ook de Libanese president Taoun is fel in zijn woorden. Hij noemt de luchtaanval een flagrante schending van een internationaal akkoord. Hezbollah heeft nog niet gereageerd. De Amerikaanse president Trump en zijn voormalig bondgenoot Elon Musk liggen op ramkoers. Musk nam vorige week afscheid als Trumps adviseur... en levert sinds die tijd op X kritiek op de president. Trump noemt de techmiljardair irritant en doorgedraaid... en schrijft dat hij de contracten tussen de overheid en de bedrijven van Musk wil intrekken. Musk op zijn beurt schreef dat Trump zonder hem de verkiezingen nooit had gewonnen... Musk dreigt de Dragon-ruimtevaartuigen van zijn bedrijf SpaceX te ontmantelen. Dat zou een aderlating zijn voor de Amerikaanse ruimtevaart... omdat er nu geen alternatief is om astronauten naar het internationale ruimtestation ISS te brengen. Het CDA heeft Henry Bontebal opnieuw voorgedragen als lijsttrekker. Volgens het bestuur van de partij heeft hij een herkenbaar christendemocratisch geluid. Bontebal zelf zegt het een bijzondere opdracht te vinden. Hij is sinds 2023 politiek leider van het CDA. Het bestuur van de VVD droeg Dylan Jesselkus opnieuw voor als lijsttrekker. De partij zegt met haar de verkiezingen in te gaan met een leider die weet wat er nodig is in Nederland. De verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer zijn nodig na de val van het kabinet Schoof. Waarschijnlijk worden ze gehouden op 29 oktober. Het weer, een gebied met soms hevige regen, trekt van het zuidwesten naar het noordoosten over het land. Het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend meest droog met af en toe zon. In de middag weer nieuwe buien met in het oosten ook kans op onweer.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 And you can take them back to lie with you and visit Jamie's room. But they can never take the pain away or brighten all the gloom. And if your hands are clenched may it help you ease your pain.